dan dat je avond zo easy klinkt als... Generation Easy. EasyToys.nl Nu bij Koebloe. 80 euro korting op de adviesprijs van de Lenovo ID IdeaPad Windows Laptop. Bestel hem in de Koebloe-app. Gisteren besteld, vandaag gekomen. Ga naar easytoys.nl Het zijn de warme winterweken van Alping. Daarom hebben we extra veel wintervoordeel op al onze bedden Boxsprings, matrassen en beddengoed. Gun jezelf rust deze winter en zoek de warmte op bij een van onze Alping-winkels of in onze webshop. Alping, met liefde. We wensen je het allerbeste voor 2023. Ja, ja, ja, ja, ja, welkom, welkom. Het is de zondagavond van 538. Met zometeen Duncan Lawrence, Electric Live naar Kaigo DNC. Dit is Dancing Feet. feels like tears for fears you love. No, I can't get enough. <laughs> Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the No, unless it's with you. I wanna dance another beat unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. Got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry. no, unless it's with you. unless it's with Radio 538. 538. Duncan Lawrence. Your Electric Life. En Electric Life, goedenavond. 1 januari, dat betekent goede voornemens. Nou, wat zijn die van jou? Wil ik het zo even met je over hebben. Na Afrojack en James Arthur. Yeah, I got regrets, but they never measure up to the heavy hold you leave. Or oh, if you left, I know I'd spend my life just chasing memories. Tracing back ourselves. took your time with the call. I took no time with the fall. You gave One Last Time. Welkom! Het is eh, de zondagavond van 538. Mijn naam is Dylan. Je checkt hier elke zondag tussen 6 en 9 bij 538. En ja, het is 1 eh, januari. Eh, vanuit het diepst van mijn hart wil ik je een, een heel gezegend nieuwjaar wensen. Dat al je wensen maar mogen uitkomen. Zo is dat. Ehm, een onderdeel van het nieuwe jaar is altijd goede voornemens. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook aan begonnen ben. en ik heb hier een, een top 3 voor je klaarstaan met de, grootste goede voornemens. En ik moet zeggen, ik ga ze alle drie doen. Drie. Nummer drie is namelijk minder alcohol drinken. Ik heb besloten om eh, mee te doen aan Dry January. En ik kan je... Ja, ik weet ook nu al, ik ga de 23e ga ik een nachtje weg. Ja, dat gaat nu al niet meer lukken. Dus mijn Dry January is nu al eh, opgegeven. Maar eh, mocht, je, <laughs> mocht je meedoen, dan wens ik je veel succes. Twee. Nummer 2 is stoppen met roken. Nou eh, ben ik eh, zelf eh, geen roker, jij misschien wel. Ik zou zeggen, druk die peuken lekker uit. Af en toe geniet ik van een groene klapper, daar ben ik best wel eerlijk in. Maar ook dat gaat voor mij in januari de brillenbak in. 1. Ja, en de absolute nummer 1. Ik bedoel, het is radio, je kan mij niet zien... maar ik heb een aardige dikke plofkop gekregen in het afgelopen jaar. Afvallen, dat is de absolute nummer 1. Mocht je weer een sportschoolabonnementje hebben afgesloten... waar je dan één keer naartoe gaat om vervolgens, nou ja, 12 maanden lang de hoofdsponsor te zijn van de Basic Fit...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 Ik zit hier net, weet je al, de, de grootste voornemens van 2023 eh, aan je voor te dragen. Een top 3 met op één afvallen. Ik zeg ja, ik ga ook afvallen. Ik ga stoppen met drinken deze maand. Heerlijk. Beetje, beetje sporten. Wordt er hier een pizza kapsalon naar binnen gereden. <laughs> Hypocrisie viert ook bij 538 haar hoogtijdagen. <laughs> Lekker zeg. Radio 538. We can do better. we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. enough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how We can do better. we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. op 538. Topic en Harvey. All or nothing. Jouw hits. Jouw 538. пуста Topic en Harvey. All or Nothing bij 538. En weet je, het is 1 januari. Ik denk, eh, ik eh, doe een klein cadeautje aan je. We hebben geen reclameblokken. Zeg maar, normaal gesproken krijg je nu eh, nou, een flinke bak reclames voor je kiezen. Eerlijk is eerlijk. Helemaal niks. Is toch fantastisch? 35 weer krijg je van weer.nl. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuiden harde regenen. Morgen eerst nat, later droog en dan 10 graden. 35 verkeer door Flitsmeister, zonder vertragingen. Wel één flitser, die staat op de A28. Richting Amersfoort, oppassen bij 0,5. Jouw hits hoor je op 538. Louis Capaldi. To find out you know how to forget me. James Hype. And I'll be honest, you still make my heart beat fast 5 Five Seconds of Summer. Jouw hits, jouw 538. tenminste, wij hebben wat voor je. Vanaf morgen maak je namelijk eh, kans op ehm, vier tickets... voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. En het mooie is, we hebben wat verzonnen hoor. Ongelooflijk. Eh, worden jij en je vrienden morgen door ons gebeld... dan moeten jullie allemaal los van elkaar opnemen met de zin... met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Doe je dat, stuk voor stuk, dan pak je vier tickets voor eh, de Vrienden van Amstel Live op 26 januari in Ahoy, Rotterdam. Maar zeg maar, dan denk je, ja, weet je, ja, ja, wat, wat als het fout gaat, weet je wel? Gaan die tickets dan de prullenbak in? Nee, zeker niet, want de oude vertrouwde aanschierenlijn is erbij. Dus ja, mocht het fout gaan, dan kan jij daar ook ja, ruimschoots van profiteren.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 You find your we get too close, and now I gotta know, I gotta know. Things We Lost in the Fire. 538. Favorite. Ja, ben jij een beetje van de tatoeages? Ik moet zeggen, ik ben eh, helemaal clean. Ik zou er wel heel graag één willen. Ik vind het altijd super vet als ik het bij iemand zie, weet je wel. Heel je armen vol, je nek vol, weet je wel. Het kan voor mij niet genoeg zijn, maar ja, zelf eh, ben ik er dan eh, ja, te poestie om er eentje te zetten. Niet omdat ik het niet durf, maar gewoon <laughs> omdat ik bang ben... dat ik iets op mijn lichaam tatoeëer waar ik later spijt van krijg. Ik heb ooit gezegd als 13-jarige... Als, als Feyenoord kampioen wordt, laat ik de Kuip op mijn rug tatoeëren. Zeg maar, was toen in 1999 voor het laatst. Toen werden ze kampioen, toen dacht ik... Nu kan ik eigenlijk niet meer terug, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. <laughs> maar 30% van de Nederlanders die heeft een tatoeage op hun lichaam. En in 70% van de gevallen zijn het tatoeages die je kan verbergen. Ja, een man eh, die daar eh, ja, iets minder eh, rekening mee houdt is 21 Savage. Dat is een eh, rapper. Hij heeft namelijk op zijn voorhoofd, zo net tussen zijn wenkbrauwen, een dolk getatoeëerd. Die staat voor het overlijden van zijn broer die om is gekomen bij een vergismoord. Ja, beetje gek eerbetoon, maar ieder zijn ding, weet je wel. Scoort deze week de 5 favorite met Metro Boomin in The Weekend. Dit is Creepin'. Somebody said they saw you. The person you were kissing. to me to a sneaky link. Got you riding around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay.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 Naar de Vina Michel. Dit is I Love Me More. Radio 538. Something red and something blue. I bet you think the song's for you. Well, wrong again, this one's for me. But I kind of hope you hear it too. Years of patience gone to waste. Cause you fucked me up in 30 days. I practiced out. i scream if I'd cross your ugly ass one day. slave. one day, this nation will 538. En ja, ik schrok toch wel een beetje. Toen ik uh, de Dance Smash van deze week zag. Die is namelijk op naam van Klaas en Sari. <laughs> en in eerste instantie dacht ik, nou, het zal een beetje dit niveautje zijn. En steeds weer huil hier, dan zie ik je tranen. Jij zegt niets, want je voelt, maar je denkt, we zijn niet maar nee, het is echt een ongelofelijke beuker en die heb ik zo voor je. De autoverzekering van Insert krijgt al voor het achtste jaar 5 sterren van Moneyview. Een topautoverzekering met een lage premie. Dus goed voor uw auto en uw portemonnee. Check inshared.nl. Inshared. We all benefit. 2023 ziet er nu al veelbelovend uit. Met 425,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus met 60.000 winnende postcodes per maand kan ik ook ieder moment bij u aanbellen. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Het is sale bij kleertjes.com. Tot wel 70% korting op topmerken voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Laat ze stralen. Kleertjes.com. Speel mee voor miljoenen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. In januari gaat La Cubanita all in. Dit betekent onbeperkt genieten van de lekkerste tapas. Inclusief drankjes en een dessert. Dit alles al vanaf 34,50 per persoon. Reserveer snel bij lacubanita.nl Wat een meesterwerk, hè? En dan de hamvraag-app. Wat is het waard? Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Bied mee op slaaislag.nl en scoor de beste deals. Slaaislag en score. Televisies. Te groot past niet, maar te klein is ook geen gezicht. En moet je 4 of 8K, dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de Coolblue-app... en kijk op coolblue.nl voor uitgebreid advies. Zonder pittige termen. Coolblue. Alles voor een glimlach. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl slash zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. is 538. Jessiel Gus boos op vuurwerkgooiers. 538 Nieuws ANB. Justitieminister Gus vindt het absurd dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling bekogeld zijn met vuurwerk en glas. In Den Haag raakten daardoor 12 politieagenten gewond. Jeziel heeft ook iets gezegd over de racistische teksten... die onbekenden op de Erasmusbrug in Rotterdam hadden geprojecteerd. Ze vindt het walgelijk. In Brazilië is iemand opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen... bij de beëdiging van de nieuwe president, Lula da Silva. Die ceremonie is nu bezig. Volgens de politie had de man explosieven en steekwapens bij zich... Eerder deze week werd ook al iemand opgepakt die explosieven bij zich had. Een Oekraïner die in Kiev het nieuwe jaar met vuurwerk heeft ingeluid... kan daar zomaar vijf jaar cel voor krijgen. In heel Oekraïne geldt namelijk een vuurwerkverbod. De buren zagen hem afsteken en waarschuwden de politie. Kort daarna ging ook het luchtalarm in de stad af, maar dat was vanwege Russische drones. En schaatser Evert Holwerf is Nederlands kampioen op de marathon geworden. Hij was na 150 rondjes de snelste op de Jaap Edebaan in Amsterdam. Irene Schouten pakte de titel bij de vrouwen. Het is al het zevende jaar op rij dat ze de beste is. En dan het 538 weer door weer.nl. Vanuit het zuiden gaat het regenen en ook morgen is een regenachtige dag. Dan wordt het ongeveer 10 graden. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Wat een meesterwerk, hè? En dan de hamvraag-app. Wat is het waard? Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek. We hebben de laptop die voldoet aan jouw wensen al aan te bouwen. Je vindt hem als Koebloeskeuze keuze op coolblue.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus speelbewust. Nu bij Koebloe. 80 euro korting op de adviesprijs van de Lenovo IdeaPad Windows laptop. Bestel hem in de Koebloe app. We wensen je het allerbeste voor 2023. Welkom, welkom. Het is de zondagavond van 538. Met zometeen dus die dance smash van Klaas Unsari. Naar Joe Corey en Tom Grennan. Lionheart. Happy Radio 538. me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. dat de Dance Smash deze week op naam staat van Klaas. Radio 538 Dance Smash. 1 miljoen Nee, <laughs> niet onze eigen Klaas, nee. Klaas uit Duitsland. Het is niet eh, de meest eh, vette artiestennaam. Maar het is wel een ongelofelijke legend. Heeft al heel veel dancebeukers gemaakt die je ongetwijfeld zou kennen. En hij doet het samen met Sari uit Zwitserland. Deze week door de 8 DJ's verkozen als beste dancebeuker van het moment. Dit is Fantasy. Close your what you see.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 En dan zeker voor de oudejaarstrekking. Ik bedoel, ik denk altijd, ja, 30 euro is gewoon veel geld, weet je. Dat is, ja, gewoon zonde van je geld, want je weet, je gaat hem niet winnen. Maar wat als? Weet je, <laughs> ja, ja, nou, ik heb er eentje gekocht. Wel geteld, mezelf al helemaal rijk gerekend. Ik had verwacht hier met 30 miljoen op zak te zitten. Nou ja, de man die wel met 30 miljoen op zak zit, hier elke zaterdagavond, is Armin van Buren. Heeft door die jaren heen een vermogen opgebouwd van 70 miljoen. Nou, dan hoef je ook niet mee te doen met de staatsloterij, zou ik zeggen. Je hoort hem nu, samen met Philips Rand. Dit is Roll the Dice. All my life I've been a prisoner to the heist. So scared of coming down. I go out, my state mine. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. en Forget Me op de zondagavond van 538. En ik had het net over de, eh, de staatsloterij. Zeg maar, ik denk elk jaar weer. Gewoon, het, het gaat bij mij elk jaar precies hetzelfde. Ik denk, ik ga toch niks winnen. Uiteindelijk koop ik zo'n lot. En al daar een tientje gewonnen. Dus uiteindelijk 20 euro verlies. En de eh, <laughs> Remco stuurt via de 538 app. Wij hebben 20 euro gewonnen. Maar wel met drie loten. <laughs> ja, dat is pech. Maar sommige mensen hebben wel geluk in het spel. Zoals dat is Sander. Hey, goedenavond. Hey, goedenavond man. Alles lekker? Ja, alles goed. Hoe was je auto nieuw? Ja, leuk, gezellig. Eh, met eh, wat vrienden en familie. Eh, ja, gewoon een drankje, hapje, een beetje televisie gekeken. Heb je het, bond, Heb je het bond gemaakt? Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Oh. lag nog voor drieën wel op bed, om drieën. Dus uh, oh. dat wat te doen. Nou, ongeveer dezelfde tijd als ik. Dus dat was heel schappelijk. Lekker man. hey, en jij, jij, jij, jij pakt om 12 uur het appje erbij. Van de staatsloterij. Ja, even na 12 jaar denk ik ga toch eens eventjes inloggen, zeg maar. En eh, even bekijken. En eh, ja, het was eh, ja, toch wel ja, ja, een prijs, 100 euro. 100 euro! <laughs> Ja, lekker. Hoeveel loten had je? nou, ik moet eerlijk zeggen, dit lot had ik... ik had zelf één lot en een halve, dus een anderhalf lot. En op, waar de prijs op gevallen is, dat lot had ik gekregen. Oh! Dus eh, ja, uiteindelijk toch winst. Ga je het dan ook eh, delen met degene van wie je het lot hebt gehad? Eh, dat heb ik nog niet gezegd eigenlijk. Maar ik denk wel dat even met een drankje wat een drankje. Ah, Gewoon zeggen dat hij op je eigen lot is gevallen, joh. Ja, dat heb het. <laughs> hey, Sander, thanks, jongen. En een goed 2023. Hey, hetzelfde. Yo, hoi.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 538 verkeer Flitsmeister, zonder vertragingen. Wel nog één flitser op de A16 richting Breda. Daar word je gecontroleerd bij 69,7. Jouw hits hoor je op 538. David Kedda. goodbye. Republic. Jouw hits, jouw 538. Running through the strange life, chasing all them green lights. Throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone life. Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something.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 Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he, he got me Prada, got me Mew Mew like Rihanna. Kim Petras en Unholy bij 538. Ja, en hoe heb jij gisteren oud en nieuw gevierd? Net als uh, Sander die je net hoorde, gewoon eh, lekker met eh, wat vrienden en familie op de bank. TV'tje kijken, biertje erbij. Zeg maar, ik ben begonnen bij iemand thuis. Hebben we ons gewaagd aan een potje 30 seconds. Dat moet je nooit doen als je een, <laughs> ja, een vriendschapsband in stand wil, houden. En daarna ben ik ehm, naar, een, naar een foodhall geweest. Die hadden ze omgebouwd tot een soort ja, gezellige kroeg moest ik 30 euro betalen om alleen maar naar binnen te komen. Daar ben ik in principe best wel op tegen. Maar je kan het ook doen, net als Sigala. Die eh, vierde net op een, eh, in een luxueuze club in Dubai. Ticket om naar binnen te mogen. 250 euro. Ben je alleen nog maar binnen, weet je wel.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 DJ's bij 538 beweren altijd heel veel verstand te hebben van muziek. Ik helemaal. Ik ben helemaal zo'n eh, zo'n vieze fetischist, weet je wel. Met, allemaal mensen van, met z'n vinyl op de kast, weet je wel. En toen kwam deze plaat uit van Maneskin. En toen weet ik nog dat we met alle DJ's bij elkaar zaten... en iedereen zei eigenlijk, wauw, wat een goede plaat. En ik zei, nee, dit is helemaal niks. Dit gaan we twee keer draaien, dan zijn we er klaar mee.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 Dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Het scheelt een punt op een taart en een avondmaaltijd per week. Dat is het omfietsen waard. Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik ging op reis door een land dat ooit betoverend was... vocht voor mijn rechten in Chili en ging op zoek naar de waarheid in de Duitse Alpen. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu Gletscher van Suzanne Vermeer... of kies uit meer dan een miljoen andere verhalen... om te lezen of te luisteren vanaf slechts 9,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com slash Nu bij Dirk, leeschips. Zak van 200 gram, alle varianten voor maar 1,19. Are you ready for Down the Road? Down the Road is terug. Gordon gaat op roadtrip met jongeren met het syndroom van Down. Ze verleggen hun grenzen en overwinnen hun angst dat gaat mij niet lukken. Ja, wel natuurlijk. Alles lukt jou. Het nieuwe seizoen van Down the Road. Dinsdag om half negen op SBS6. Mijn ruit moet vervangen worden. mijn auto missen is een no-go. Dus wat nu? Ken je autotaalglas? Kende ik niet, maar wat een topservice. En, kreeg je die e-mail niet alleen? Ja, en mijn ruit was op voorraad. Is toch top? Opgelost. Auto taalglas. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè, oh, Wat de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren, staatsloterij. De spel van Nederlandse Loterij, speelt bewust 18+. Plus. Het valt niet altijd mee, de ochtend. Maar wie de ochtend wint, wint de dag. Dus begin je dag goed met Campina Sterke Start Yoghurt. Dat is yoghurt rijk aan proteïne. Wat dacht je van sterke start romig en rijk? Met wel 13 gram proteïne per portie. Start je dag sterk met Campina. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them, voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you radio is 538. Brazilië heeft een nieuwe president. 538 Nieuws, ANB. De nieuwe president van Brazilië, Lula da Silva, is beëdigd. Hij is de opvolger van Jair Bolsonaro, die een paar dagen geleden naar het buitenland vertrok. De politie heeft mogelijk een aanslag verijdeld op Lula. Een gewapende man probeerde met explosieven bij hem in de buurt te komen, maar de politie had hem door en pakte hem op. En de Brazilianen zijn met hun gedachten ook nog steeds bij voetballegende Pelé, die afgelopen donderdag overleed. Zo hield het parlement een minuut stilte. Pelé wordt komende week begraven. De politici in het zwaar katholieke land stonden ook nog stil bij de dood van de oud-paus Benedictus. Groot feest in een straat in Heemskerk, want daar is de postcodekanjer van bijna 59 miljoen euro gevallen. Mensen met een lot delen allemaal mee in de prijzen. Het winnende lot van de staatsloterij is gekocht in Amersfoort. En de winnaar is in één klap multimiljonair geworden. Die casht 30 miljoen euro. En presentator Teun van de Keuken stopt bij de programma's Keuringsdienst van Waarde en Pointer. Hij schrijft in zijn column in de Volkskrant dat hij tijd wil vrijmaken voor andere dingen, zoals boeken schrijven en tv-series maken over zaken die hij echt belangrijk vindt. Van de Keuken heeft Keuringsdienst van Waarde 20 jaar lang gepresenteerd. En dan het 538 weer door weer.nl. Vanuit het zuiden krijgen we regen en dat houdt aan tot en met morgen. Dan wordt het een graad of 10. Dinsdag wordt het iets beter, maar daarna opnieuw regen. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Zeker weten. En voor meer verkeer ga je naar Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel drie flitsers. Op de A4 richting Delft bij 57,5. Op de A12 richting Den Haag bij 8,4. En de laatste op de N65. Het hoogte van Berkel en Schot. Daar word je gecontroleerd in beide richtingen bij 15,8. Stel, je werkdag klinkt zo easy als. Zorg dan dat je avond zo easy klinkt als. Generation Easy. EasyToys.nl De autoverzekering van Inshared krijgt al voor het achtste jaar 5 sterren van Moneyview. Een topautoverzekering met een lage premie. Dus goed voor uw auto en uw portemonnee. Check Inshared.nl. Inshared. We all benefit. Gisteren besteld, vandaag gekomen. Ga naar easytoys.nl. Televisies. Te groot past niet, maar te klein is ook geen gezicht. En moet je 4 of 8K, dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de Coolblue-app... en kijk op coolblue.nl voor uitgebreid advies. Zonder pittige termen. Coolblue. Alles voor een glimlach. Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. provincie het allerbeste voor 2023. Zeker weten. Welkom, welkom. Het is de zondagavond van 538. Met zometeen onze gemaskerde vriend Alan Walker in Maak het of Kraak het. Naar Lil X. Dit is Star Walking.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 Vijf drie Dat is echt eh, de datum waarop eh, de meeste dingen veranderen. Er gaan er allemaal nieuwe wetten in, nieuwe regels. De boetes gaan omhoog, weet je wel. Maar één ding verandert er nooit. En dat is dat jij je mening mag gaan geven over nieuwe muziek in Maak of Kraak Ook gewoon weer in 2023 van de partij. Met vandaag deze man. Maar ja, of hij dat plekje gaat bemachtigen, dat is aan jou. Dat doe je door via de 538-app maken of kraken te sturen... door een appje naar de studio te sturen. Dus maken of kraken, nu droppen in de app van 538... voor Alan Walkers zijn nieuwste hit Shut Up. Maak het of kraak het. inside your mind. Oh my, oh my. Been dancing circles round your eyes. Oh my, oh my. You're stepping on the dreams... of everyone, you, me, the stupidness, slogan. Ja, wat vind je van de nieuwe van Alan Walker? Hij heet Shut Up, kan je nu droppen via de app van 538. Maken of kraken? Laat van je horen. Dit is Justin Bieber en Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty.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 Is it too late now to say sorry? Ready for More. Maak het of kraak het. Ja, sommige dingen veranderen nooit. Maak het of kraak het is er ook gewoon in 2023. Met vandaag deze track van Alan Walker. Je kon stemmen via de 538-app op maken of kraken. Ook gedaan door Willemijn en Remco. Goedenavond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, eh, eerst even gewoon, even gewoon even een gezellig babbeltje. Wat hebben jullie gedaan met Oud en Nieuw? Ah, wij eh, stonden op het Opera House van Oslo. Wauw! Echt? En zijn jullie nu weer terug in Nederland? Ja, we zijn net eh, geland en we zijn nu onderweg naar, naar huis, naar Nijmegen. Wauw, wat fantastisch. Maar wat houdt dat precies in? Ja, het Opera House in Oslo is een, ja, opera house, net als in Sydney. En daar, eh, ja, kun je op klimmen. Dus daar kun je heel goed het vuurwerk zien. Wauw, dat lijkt me echt een... Eh, was dat de eerste keer voor jullie? Ehm, ja, ik was al een keer geweest, maar wel voor de eerste keer bij een Osso de Oud en Nieuw ja. Zo, dat lijkt me waanzinnig, hè? Ja, het was heel erg gaaf. Super. En wat eh, vonden jullie van die plaat van Ellen Walker? Ja, wij vonden hem eerlijk gezegd een beetje depressief en eentonig. Ja, je bent... Maar wij zijn meer van het positieve van het nieuwe jaar. Ja, je bent grotere klappers van hem gewend, hè? ja, iets, eh, iets leukere, gezelligere nummers. En, eh, ja, wij vinden Shut Up niet zo leuk eigenlijk. Nou, helemaal duidelijk. gaan we kijken wat het uh, ganse land ervan vindt. Alan Walker. Met zijn Shut Up vandaag in de Waagschaal in Maak het of Kraak En hij is... Oei, gemaakt, of nee, gekraakt, sorry. Gekraakt, hartstikke gekraakt zelfs. Met 63% ga je niet meer horen hier bij 538. Deze wel, dit is Betty Bedasti. One more night is all I need with you. One more night. One more night is all I need with you. One more night. One more night. cry. And if I could, I'd hit rewind. Baby, let me make it right. Give me one more night. Give me one more night. One more night is all I need with you. One more night. One in de 538 Top 50. Maal in Goldband, Jorden Stiekem. Krijg een je binnen via, via de 538-app. Hoi Radio 538. Ik ben Gelano, ook wel Jelly X. Ik ben 13 en ik hou van rappen. En willen jullie alsjeblieft Driver opzoeken op YouTube? Met een auto aan de voorkant. Mijn kanaallogo is een tijger, zwart met oranje. En dan, op de, en dan op de radio een stukje laten horen. Er is al naar meerdere rappers wat gestuurd, maar ik heb nog niks binnengekregen al heel lang even een, eh, ik heb even een klein stukje losgeknipt. Hopen dat je dan eh, nu wel wat binnenkrijgt, uh, eh, Gelano. everybody Dat was hem! Stukje van Driver. Kan je opzoeken op YouTube. Applaus voor Gelano! Het weer van weer.nl. Het wordt, eh, nou... God, ik ben mijn weerbericht kwijt. Ah, het gaat, <laughs> het gaat vanavond en vannacht flink regenen. Morgen eerst nat. Later op de dag wat droog. Het wordt dan 10 graden. 35 verkeer door Flitsmeister. Zonder vertragingen. Wel nog één flitsertje op de A4. Daar staan ze denk ik beter op te letten. Richting Delft wordt je gecontroleerd bij 57.5. Jouw hits hoor je op 538. Joe, Corey en Tom Grennan. George Ezra. Cissé. Harry Styles. Jouw hit, jouw 538. Jouw 538. Jouw 538. Jouw 538. Jouw 538. Things haven't been quite the same. So a en Celestial bij 538. En we krijgen vaak appjes binnen dat we de favoriete genres van bepaalde luisteraars niet draaien. Sommige mensen willen ja, meer hip-hop horen bij 538, sommigen willen meer hardstyle horen. Maar wat we de laatste tijd veel binnenkrijgen, zijn luisteraars die meer deep house en tech house willen horen. Echt een genre wat helemaal aan het terugkomen is. En dan mogen we toch wel ongelooflijk blij zijn dat we deze man uit de kast getrokken hebben. Elke Klein is dit bij Transmission in de Jordis Foreign remix. the I see the headlights shine down on me. I'm saying my last goodbye. Live now forever. It's now and never. 2022 was toch echt wel hun jaar. som je hoorde je. En over hun jaar gesproken. Geta Rexa stonden 15 weken op één met deze. Dit is I'm I'm good. days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been. It won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. this song together. We sing your song together. And sing your song together. We sing your song together. German Kennedy en Better Days hoor die op de zondagavond van 538. Mijn naam is Dylan. Ik zwaai hem af.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 No matter where I go, you'll be my home. take a left to go. vandaag nog heb meegemaakt? Ik kwam in actie om de natuur te helpen. Werd achtervolgd door woeste wolken. En daarna belandde ik in een tijdmachine. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu de tijdmachine van Thomas van Ginsven en Rutger Vink. Of kies uit meer dan een miljoen andere verhalen vanaf slechts 9,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com slash koboplus. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Mini-opslag. Wat als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloos entertainment kan streamen op Disney+. Van je favoriete klassiekers tot de nieuwste films en series. Schat, kan jij even 15 zakken popcorn halen? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney Plus op je tv. Ziggo. Enjoy it all. Nu tot drie maanden gratis opslag. Plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Direct geld opnemen wanneer jij het nodig hebt? Dat kan nu super makkelijk met het flexibel zakelijk krediet van Bridge Fund. Tot wel 100.000 euro en zoveel financiële vrijheid. Daar worden ondernemers blij van. Hey, Ja hoor, die zijn happy. Bridge Fund. Make money smile. Bied mee op slijslag.nl en scoor de beste deals op elektronica, gadgets, gereedschap en meer. Let op, slijslag.nl is niet verantwoordelijk voor alles wat er na een goede deal nog meer gewonnen wordt op het gebied van liefde en geld. Sla en score. Extra financiële speelruimte nodig? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden? Autoweek van Lekkere drinkyoghurt met vitamine voor je afweersysteem. Even bijtanken en door. Door van je vlog naar je vrienden, van het shoppen naar de bios... van de kapper naar je flirt, van de super naar je bootcamp. De dag is van jou. Vivit. En door. Vraag jouw gratis elektrisch rijden special aan op autoweek.nl slash elektrisch. In Ministars zingen jonge talenten samen met hun grote idool een liedje dat veel voor ze betekent. Twee jaar geleden ben ik gepest en toen dacht ik, hadden die kinderen dan niet respect voor mij moeten hebben dan? Aretha Franklin is echt mijn grootste idool.